imagine a still summer's day when nothing is moving, least of all me. I lay on my back in the hay. The warm sun was soothing, it made kinda slow. And there she was smiling, it made me feel good. The day I met Marie with the laughing eyes, she tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. on my brow and the way that she said, Baby, go to sleep now. Baby, go to sleep now. I woke with a chill in the air. The warm sun no longer hung in the sky. I reached out, but she was not there. she'd gone where she came from, but I still feel good to think I've known Marie with the laughing eyes. She'd toss her hair and tantalize. She came to touch me, then she'd gone just like, like a summer breeze. Een van de vele, vele hits <laughs> van uh, de ideale schoonzoon van de jaren 60, 70, 80 en 90 geloof ik. Cliff Richard, The Day I Met Marie. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede uur. Gaat tot 12 uur duren met heerlijke muziek. Heel veel afwisseling en nummers waarvan je denkt... hè, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Zoals deze van McGinnis Flint. Kennen we hem nog? When I'm Dead and Gone. klein voorproefje zou je kunnen zeggen. Wat betreft de kerstperiode. Want je hoorde de bellen er alweer in. De bellen van de Arreslee. De Bengals. De Hazy Shade of Winter. Nou ja, als ik even naar het weer kijk van vandaag. Nou ja, dan kan ik niet zeggen dat het echt winter is. En dat Sinterklaas met zijn paard niet uitglijdt op het dak. Dat zit er ook de komende dagen niet in. Je hoorde dus de Bengals. En verder hoorde je McKinnis Flint met één one hit wonder. When I'm dead and gone. Straks over een paar minuten, nou ja, een kwartiertje ongeveer, een reportage van Jeroen van Gent. Ja, ook interessant. Hij eh, is aan de slag geweest in de regio en eh, daar hoor je straks alles over hier bij ZVL. Maar tot die tijd onder andere Dusty Springfield, een van haar allerlaatste hits, In Private. Kom je net bij de show? Wees welkom. Goedemorgen. ZVL. Ik zit vast in het midden, in het midden van de nacht. Oh, ik zit gelukkig wordt er nog heel veel prachtige oh, hallo, hallo, muziek gemaakt. We beginnen met de stotteren. Wat is het toch, toch vandaag? Ja, ja, een beetje nerveus. Misschien wel voor de Sint. Hij zou zomaar kunnen. Ga ik mee in de zak of niet? Over een eh, paar dagen, ja. Thijs en Mo samen in het midden. En joh, hoorde toch maar mooi even de Bengals en de Hazy Shade of Winter. En Dusty Springfield dus, met haar één na laatste dit, geloof ik, in private. Straks, over een paar minuten al, dan hebben we een, eh, ja, een reportage van Jeroen van Gent. En eh, hij ging natuurlijk weer fraai de straat op. En eh, hij vroeg aan de mensen, waar gaat u heen? om na te denken. Bijvoorbeeld een stilte momentje voor jezelf. Dat je denkt, hier moet ik iets mee. En wat dan wel? En hoe dan wel? En trek je jezelf dan terug of eh, zoek je de drukte op? Je hoort straks de antwoorden van de straat. chez les vieilles femmes. C'est pas tout le monde peut danser. Tous les vieilles valses du vieux temps. Pendant ta mère, voilà. Alors dansez, Colinda. een nummer dat je heel vaak hoort in allerlei eh, uitvoeringen. En eh, ook vaak wordt eh, gespeeld op feesten en vuiven om lekker op te dansen. Deze, maar de oorspronkelijke versie is natuurlijk van Kiki D samen met haar band I've Got The Music In Me. En wij hebben het bij ons. Dat is een groot verschil. verder hoorde je Lucille Star en Kalinda hier bij ZVL. Dus, <laughs> ja... Wat een uh, eh, vrije muziek. Ik eh, krijg net een briefje onder mijn neus. Hey, Alfred, even reclame maken voor onze website. Nou, dat ga ik even doen. We hebben een geweldige website. Nou, dat meen ik uit het grond van Mart hoor. Dus niet omdat ze het hier hebben opgeschreven, maar gewoon. Het is zo. Het is de nieuwssite van uh, eh, Zeeuws Vlaanderen. Dus wil je het laatste nieuws weten van wat er allemaal speelt hier in deze regio? Nou, dan zou ik zeggen, ga naar onze website. Het wordt de hele dag ververst. Ga naar omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl. Kijk niet verder, want daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Let's Play And when I get helemaal niet verkeerd om eh, eerlijk te zijn. Rechtschapen. Hip to be square. Althans, dat vonden Huey Lewis en The News hier in de show. En Texas om een relaxed momentje in te vullen, zou ik maar zeggen. Say what you want. Nou, dat doen we zeker. En dat doen de mensen op straat ook. Want Jeroen eh, van Gent ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En ja, hij schrijft hier bij zijn reportage... eigenlijk moet het leven zo zo'n gangetje gaan. Maar soms zijn er te veel dingen tegelijk. Te druk, te veel gedoe. Waar gaat u dan heen om wat na te denken? Verstop je jezelf? Of zoek je de drukte op? Ja, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u. En zoals traditiegetrouw hier zijn uw antwoorden. Ja, waar ga jij heen om na te denken? Naar het park, bijvoorbeeld hier. Heel snel. Ja. ja. <laughs> er is iets, het ligt op je, op je maag. En dan ga je ja, lopen, denk ik. Ja, wandelen in het park. Wandelen in het park. Ja. Helpt dat? Ja, heel erg. Is het actueel? Uh, <laughs> ga, ga, ik nu nadenken in het park, bedoelt u? Nee, ja, nee, oh. maar je, je antwoordt zo snel, dus dan doe je het misschien vaker? Dat doe ik vaker, ja. En dus het is echt rondlopen om iets, over iets na te denken. Ja, of juist niet na te denken en even in het park te zijn, het even los te laten en in je lichaam eh, te voelen en eh, niet in je hoofd vast te lopen. Want dan kom je terug uit het park en dan kun je juist eh, beter oh. nadenken, helder denken. Ja. Ah, goede tip. Ja, ik denk wel eens na, maar ik, nou, ik denk dat ik het meeste nadenk als ik op een lange rit in de auto zit. Ah, ja, dat die weg aan je voorbij zoeft en dat je... Zoveel dan... jaar rijden doe je, dat doe ik al, eh, weet ik veel, zo, zo, zoveel kilometers heb ik al gehad. Dat ik dat redelijk relaxed kan doen. Dus ik kan over dingen nadenken, ja. Ja, dat, dat, dat, rijden werkt een beetje hypnotiserend, hè? Dus dan, mm, nou, dat, dat heb ik dan niet, maar ik probeer wel bij de les te blijven. Maar, maar ik, kan het aardig, ik kan het goed combineren, laat ik het zo. En anders ben ik gewoon te veel met andere dingen bezig en kan ik niet zo goed nadenken. Dan krijg ik een soort van... Eh, chaotisch hoofd, zeg maar. Dus de auto werkt? Auto werkt, ja. ja. Nou, waar gaat u heen om na te denken met zo'n Het liefst naar mijn eigen slaapkamer. Slaapkamer? Ja, of lekker fietsen. Ja. En wanneer gebeurt dat? Echt nadenken dus over iets? Nou, als die, ja, tuurlijk. Als de mensen wegvallen, uiteraard. Ja. Oh, ja. ja. de laatste jaren een stuk of zes, zeven. En dat heb je als ouder worden. Eh, ja, ja, ik heb het eh, ook. Heel logisch, hè? Ja. ja. En ja, dan, dan, kunt, dan kunt u in de slaapkamer goed nadenken, overzien. Ja, heerlijk. Moet niemand komen en dan, eh, ja. Kijk, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Meestal val ik ook <laughs> nog in slaap. Oh, dat is... Ondanks alles, ja, ja, ja. ja. Ook. Maar is het dan net voor het naar bed gaan dan? Nee, toch? dat ik daar, nee hoor, nee, dat kan ook op de dag zijn. Oh, maar net zo. Ja, ja, ja. Want anders dan ga je, hoort eh, hoe heet dat ook weer, hoe noemen ze dat, piekeren en net voor naar bed gaan is niet goed. <laughs> piekeren doe je dan toch wel, hè, Door het iemand verliest, tuurlijk, ja. Eh, waar gaat u heen om na te denken? Waar ga ik heen om na te denken? Iets eng, of iets, iets goeds kan ook, ja, iets ja. waar je over na moet denken. Waar gaat u dan heen? Ja, waar ga ik dan heen? Ja, ik ga wel eh, naar buiten toe. Ehm, ja, eigenlijk liefst ga ik dan naar het strand. Een strandwandeling maken. Dat is eigenlijk wel een, eh, dat frist mijn, eh, mijn hoofd op. En eh, heel veel mensen zeggen ja, lekker naar het bos, maar dat vind ik te benauwend. Nu vind ik het wel prachtig om met de kleuren. Ja, dat is kleuren. Ja, vind ik fantastisch. Maar het strand is altijd ja, bruikbaar voor dat soort dingen. Gewoon lekker naar het strand gaan. U loopt op het strand en dan, en dan gaat u even recapituleren, nou, zeg maar. Dan loop ik daar zo, weet je, dat, dat beweegt dan het lichaam. Je wordt een beetje dat ruisen van, van het water en eh, ja, de vrijheid. Eh, het zicht hè, van vrijheid is daar. Oh ja. Dus dan kan, je, ja, kan mijn hoofd ook een beetje vrij gaan denken. Ruimte. Ja, dan kunnen we eens denken van, goh, denk eens even wat anders. Of, uh, ja? Ja. ja. Denk eens even ander goed inzicht, na. Ander inzicht over die problemen misschien. Of wat ja, ja, zo. Ja. Nou, ja, dan heb je er in ieder geval over nagedacht. Maar waar gaat u heen om na te denken? Nou, eigenlijk, is heel simpel. Ja? Ik ga zitten. Of als, jou, als ik loop, Alleen als ik wat anderen ben, is het wat anders. Maar ik doe eigenlijk niet anders. Er zijn zoveel mensen die inderdaad gaan lopen als ze na willen denken. Ja, nee, maar ik, bedoel, ik kan het ook als ik bezig ben. Of eh, eh, eh, eigenlijk wanneer je dus je gedachten niet moet hebben bij wat, datgene wat je doet. Nou, lezen is dat natuurlijk anders. Ja, dat is moeilijk. <laughs> maar ik lees veel. Maar ik kan heel, ik kan heel goed ook gaan zitten, gewoon thuis en dan denken. Overdenken, overpeinzen? Altijd. Waar gaat u heen om na te denken? Mm, geen vaste plek. Ik, kan me zo voor, eh, ik heb die vraag uitgekozen, maar er zijn wel mensen die dan een stukje gaan lopen of zo, dat soort dingen? Nee, Nee, eigenlijk niet. niet ik, loop, wel, maar dan, is het niet specifiek van ik ga lopen om na te denken. Lopen scheelt niet in het nadenken. Dat niet. Nee, nee. Dus u denkt gewoon altijd na? Ik, nou, dat is, dat is, een hele goeie. Dat, dat zeg ik ook altijd. Ik, moet ook, ik zie ook alles en ik denk eigenlijk over alles na. Alles wat ik doe. U kunt het combineren? Ik heb daar geen probleem mee, dus dan, dan ja in dat geval. Laten we zeggen, in een volle Albert Heijn of zo, in een volle Jumbo, dan kunt u gewoon ook... Nadenken. Ja. <laughs> ja dat lukt prima. Ik geef u een busje mee van programma. Gewoon hartstikke bedankt. Dank u wel. Hè. Dank u. wel tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Zit ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn, dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet meer aan. En voor een pootje baden heb ik een tijl met water staan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Ik wou dat u mijn vader die ik thuis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn alle dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen keurt hij het geheel. Dat is voordelig, anders rookt hij mijn gordijnen geel. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd.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 just the Tja, dit is wat. Bimbo, tegenwoordig als geldwoord voor een uh, mevrouw natuurlijk. <laughs> Oude meuk uit 1956, mijn hemel. Jim Reeves dus, geweldig. En daarvoor een nummer dat bijna iedereen kan meezingen, toch nog hoor. En dat is van Bob Scholten. Ik heb een heus met een tuintje gehuurd. <laughs> Oh, dat was van een 78 toerenplaat. En nu denk je bij jezelf, Alfred, wat krijgen we nu? Alleen maar oude meuk? Kan dat zomaar hier bij veel? Ja, dat kan. En eh, kan ik daar iets aan veranderen? Ja, dat kan ook. Straks over een kwartiertje begint ons eh, verzoeknummerprogramma. Dus dan kun je de smaak van jou door laten klinken bij ons op de zender. En wil je dat? Nou ja, dan ga je gewoon naar onze website www.omroepzvl.nl, Ga naar verzoekje, vul daar een formuliertje in en dan gaan mijn collega's straks na 12 uur hun uiterste best doen om eh, jouw muzikale keuze ten gehore te brengen tussen 12 en 2 hier bij ZVL. Dus ben je het niet eens met mijn muziekkeuze? Mag allemaal, maar verander hem dan via verzoekje op onze website www.omroepzvl.nl Jou zijn bij het vallen van de avond. Adem met adem, voel wat ik voel en jij zult mij zijn. Vrij zijn, deze nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten als een vogel vliegen wil, dan heeft hij vleugels nodig, net zoals ik jou. Adem en adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem en adem, voel wat ik voel, jij zult mij zijn, vrij zijn deze nacht, adem mijn adem. Voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Peter Schaap, jawel, hier in de show. De zondagmorgen van ZVL. Zo'n beetje aan het einde van de show. Adem mijn adem en Deodato met Happy Hour. En bij eh, Peter Schaap hoop je dan maar dat je niet net langs de zwarma tent bent gegaan natuurlijk. Hè? Ehm, de show zit erop voor vandaag. Goh tijd is snel gegaan. Volgende week is er weer een eh, zondagmorgen van ZVL. En bij Leven en Welzijn zit ik hier ook weer rond een uur of tien... om uh, nou, allerlei gekke praatjes te houden en lekkere muziek te presenteren. Dus dan hoop ik dat je er ook weer bij bent. Maar Intussen gaat ZVL gewoon door. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Goed, tot besluit van de show. Ride at Fred en Daydream. Ik wens je nog een ongelooflijk mooie dag.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 And even if timing really on my side, it's one of those days of taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun fall on my face on somebody's new mown lawn. I've been having a sweet dream.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 She's my bundle, she's my bundle, what a bundle, she's my bundle. What a day, what a day, she's my bundle of joy. <laughs>